Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Over de gezondheidssituatie van prins Friso zijn geen nieuwe mededelingen gedaan. Verwacht wordt dat de RVD later vandaag weer een verklaring afgeeft. Friso heeft nu twee nachten doorgebracht op de intensive care van het ziekenhuis in Innsbruck. Prinses Mabel is gisteren twee keer vanuit Leg naar het ziekenhuis gegaan om haar man te bezoeken. Gisteravond was er met haar zus Nicolien en met prins Constantijn. Eerder op de dag ging ze op bezoek met de koningin. De RVD liet gisteren weten dat de artsen van Friso willen dat er niet te veel mensen tegelijk op bezoek komen. In Algerije hebben veiligheidstroepen bij de grens met Libië een grote wapenopslag plaatsgevonden. Dit heeft een anonieme bron binnen de Algerijnse Veiligheidsdienst tegen de Britse persbureau Reuters gezegd. Zo'n 40 kilometer van de grensstad Amenas zijn in de woestijn onder meer raketwerpers gevonden, waarmee vanaf de schouder zelfs laagvliegende vliegtuigen kunnen worden neergehaald. De wapens zouden door de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda vanuit Libië zijn binnengesmokkeld. Sinds de val van dictator Gaddafi is de situatie in Libië erg instabiel. Door de strijd in het land zijn veel wapens in omloop. Volgens een bron binnen de Veiligheidsdienst toont de vondst aan... dat de chaos in Libië een bedreiging is voor de hele regio. De Argelijnse regering wil het bericht van Reuters niet bevestigen. De meeste Duitsers willen Joachim Gauck als opvolger van de afgetreden president Wolf. In een enquête van Bild am Sonntag wijst 54 van de ondervraagden Gauck aan als favoriet. De 72-jarige Gauck was in 2010 ook al in de race voor de functie. Hij legde het als kandidaat van de SPD en de Groenen toen af tegen de christendemocraat Christian Wolff. Gauck is een voormalige mensenrechtenactivist uit de DDR. Christian Wolff stapte vrijdag op als gevolg van een corruptieschandaal. Het ambt van bondspresident blijft voor Duitsers belangrijk. Van de ondervraagde zegt 69 procent dat Duitsland weer een president moet krijgen. Het weer, winterse buien en maximaal tussen de 3 en 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4-7. Crack the playlist. hebben het over Vrouwtje. Die is op vakantie. En uh, Vrouwtje is met de caravan in Bretagne. Ze heeft getankt. Daarna race ze prochtelijk de verkeerde kant op. En uiteindelijk kwam ze aan bij een brug. En toen Vrouwtje? Ja, en toen, eh, toen was het dus omgekeerd. En toen moest ik weer verder. En toen kwam een enorme brug waar ik helemaal bang voor was dat we er niet over kwamen. Door de stijlheid van, eh, van de brug? Ja, die was echt ontzettend stijl, man. <laughs> en ja, dan zit je gewoon met twee kleine kinderen achterin en een caravan uh, achter via Panda. Ja. <laughs> Echt weer van, nou, daar komen we nooit over. Ja, en toen? Maar goed, we kwamen erover. Oh, Maar goed, we waren wel eh, te laat op de camping. En toen werden we geparkeerd op een parkeerplaats. Ja, gezellig. En eh, ja, daar hebben we lekker stoep gegeten en noem maar op. En eh, ja, moesten we toch naar het toilet. En toen liepen we even weg en de kinderen even spelen. En toen kwamen we terug. En toen was even later het raam aan de achterkant kapot. Van de Kerven. Ja, van de caravan, ja. Oh. Terwijl, terwijl we daar waren. Ja. En dat was verschrikkelijk. Dus toen heb ik dat helemaal dichtgeplakt met, met eh, eh, plastic zakken, weet je wel. Ja. Zakken. En eh, ja, nou toen zijn we de camping opgegaan. En toen was het verschrikkelijk daar eigenlijk. Want ja, toen was ik heel kaal. Het was wel een mooi uitzicht. En ja, goed, die kids die vermaakten zich wel. Ja gingen naar het zwembad. En eh, ja, dan moet ik alleen de tent opzetten en dan eh, afwas gedaan. En ik heb dan altijd een glas met eh, zeep dingen staan op, op de camping dingetje. Ja. En dat was ik gewoon zo druk bezig geweest. En toen had ik het heel erg heet. En op een gegeven moment denk ik van, oh, ik heb schoon dorst. En toen dacht ik van, goh, dat zal nog een glas af. Ja, ik voel hem aankomen. En toen hebben die glas zeep opgedronken. Wat stom, hè? Wat een horrorvakantie, vrouwtje. Een horrorvakantie, jongen. <laughs> Ik heb echt gewoon, ik ben de hele week flink afgegaan. En ik vond het een verschrikkelijke vakantie. <laughs> Ik kan me voorstellen, ja. Het, eh, ja, en ik ben daarna gewoon lekker weer naar België gegaan. Lekker veilig. Lekker veilig. <laughs> Doei. Hey, dankjewel. Hoi. Dankjewel, eh, voor je verhaal. Goed verhaal. Okido. Joe, groeten. Doei. Hoi. Zometeen eh, Crack the Playlist. Doen we altijd dit uur, altijd tussen 5 en 6. En dit keer doen we dat met Nalden. Ik weet niet of je hem kent. Hij heeft een weblog. Nalden.net is dat. En eh, hij heeft zometeen zijn 12 favoriete liedjes van dit moment uitgekozen. Misschien wel ooit, ik weet het eigenlijk niet precies. Zometeen dat straks de Playlist is dus met Nalden. Nu eerst Henk Westbroek. Het draait toch veel Nederlandstalige muziek dit uur.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 en zelfs je naam is mooi. Crack the Playlist. Crack the Playlist. En Crack the Playlist is deze week met blogger Nalden. Het eerste nummer is van eh, Choir of Young Believers, genaamd Hollow Talk. En dat is een soort themasong van uh, de nieuwe misdaadserie die nu heel populair is, genaamd The Bridge. Snelle dope track en het brengt je in een soort euforische stemming. Echoes start as it crosses the room mm. Trembling noises that come too soon Spatial movement which seems to near, Resonating a mask of fear Hollow talking set off on the road of pain. Never said it was good, never said it goes back to the beginning. Silence ceases a clouded room. Body shed, not a breath too soon. Darkness rises, and all you do is your jaw and then cross the said was never muted whisper the you mijn persoonlijke anekdote over de volgende nummer is van Lana Del Rey, Off to the Races. Is dat ik sinds eh, de track Videogames online kwam, ik al fan ervan was. Eh, en mijn vriendinnetje ah, het absoluut niet. En nu probeer ik steeds op allerlei manieren toch het album te kunnen draaien thuis. En haar te verleiden dat ze het album ook heel leuk gaat vinden. Wat tot, tot dusver uh, niet gelukt is. My old man is a bad man, but I can't deny the way he holds my hand and he grabs me. He has me by my heart. He doesn't mind to have a Las Vegas past. He doesn't mind to have a LA crass way about me. He loves me with every beat of his cocaine heart. swimming pool, glimmering, darling. White bikini off with my red nail polish. Watch me in the swimming pool, bright blue ripples. You sitting, sipping on your black crystal. a tough man, but he got a soul as sweet as blood red jam. And he shows me, he knows me, every inch of my tar black soul. He doesn't mind, I have a flat, broke down life. In fact, he says he thinks it's why he might like about me, admires me, the way I roll like a rolling stone. Likes to watch me in the glass. volgende track is Hands on the Wheel van ASAP Rocky. En ik moet toegeven, ik was niet echt eh, fan van deze man eerst. Maar door <laughs> gigantische druk van mijn omgeving heb ik me er toch in verdiept. Bloggers zoals Donut, die zijn heel erg fan van hun, van ASAP Rocky. En waardoor ik een soort van me gedwongen voelde <laughs> om me ook eh, te gaan verdiepen in deze sound. En ja, A$AP die gaat heel erg hard en dat zal wel een van de grotere artiesten worden van dit jaar. For me, it's just weed and brew. See the whole flock to you when your name is Q. Am I overfaded? Hell yeah, it's true. Turn a beat on any limit on what I can do. See the top dog and heat, but I'ma fuck the world. I'ma be on tilt until God referrals sat me down, I'm still trying to get higher. He looked at me stupid when I took up the fire. Meanwhile, my nigga drunk as fuck, a nigga fucked up. We all fucked up, y'all done fucked up. I brought more blunts, go back to up. You niggas know what's up. Too damn high, can't stand myself. I love drunk driving, man. I'm something else. heat on my side. You more than welcome to milk, about to finish the pound. You more than welcome to help. Hey. We the bros, we the bros. Life for me, is just we the bro, We the bro, we the bro. Life for me, is just we the bros. I fuck her once, then I can fuck her twice. Then you heard me. bitch once again. It's a pretty motherfucker with a 40 ounce of brew. My get cute, when we drunker than a bitch. We getting millies, motherfucker, yeah, on nigga weed and brew. It's unbelievable. Got a freak or two in my vehicle. Got the purple drink, got the yellow drink. And we mix it up, call it Pikachu. With a little bit of uh. crack, little bit of dope, little bit of smoke, little coke, little weed when they on them. Little bit of E, little bit of shrooms, little bit of dudes with the do hands on them. And I keep the illest, trillest bitches while I'm swagging it. That's my pursuit of happiness. once, then I can fuck her twice. If I fuck her twice, I might change her life. If I change her life, she might hit for weed. We can have a summer, run it off for three. Her marrying me, i keep it strictly G. My philosophy upon living right. Nigga, weed and bruising head every night. Hope the pussy nice, cause I'ma fight the bitch. Beat it down and shit, I be clowning with. Black hippie crew, how swag am I? Be the reason why she wanna drown my dick. But I super lie, she was super dry. No paper planes, the Vegas goods are fly. Don't act surprised, too much low side. Let's get stupid high to where I can't reply. Love smoking dope, I won't compromise. Yeah, yeah, yeah. bros, we the bros. Life for me is just we the bros, we the bros, we the bros. Life for me is just we the bros. I fuck her once and I can fuck her twice. Then you heard me right, I might fuck tonight. If I fuck her once and I can fuck her twice. Then you heard me right, I might fuck tonight. De volgende track is van MIA, uh, eh, genaamd Bad Girls. En het nummer is dope, maar de videoclip is helemaal sick. Uh, ik ben zelf groot fan van alles wat met auto's te maken heeft. En eh, in deze videoclip hebben ze heel slim een soort ja, hype weten vast te leggen wat in, eh, in eh, Arabische landen nu heel erg populair is. Waarin allemaal crazy Saudi-Arabiërs lopen te racen. Nou, die, videoclip moet je gewoon googlen. Het staat op YouTube en gewoon checken. En my bad girls. Fucking sick. young, bad girls, do it Fast young bad girls do it well. my chest when I'm banging on the radio. Yeah, back it, back it. Yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing how a handle on it. My life, but I broke it. When I get to where I'm going, gonna have chest when I'm banging on the radio. Chain hits my chest when I'm banging on the dash, dashboard. My chain hits my chest when I'm banging. Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going up to bitch, I'll see for Nine kisses leave me just to kill. Shift gear, automatic, damn if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back. volgende track is van Woodkid, eh, Iron. Eh, <laughs> Iron. Eigenlijk al oud nummer van de gelijknamige EP Iron die in 2009 uitkwam. Ook gigantisch mooi nummer. En dit jaar komt dus een hele album uit waar ik echt al heel lang naar uitkijk. Deze man die weet als geen ander zijn muziek te visualiseren in videoclips. En ja, ik ben gewoon groot, groot fan van alles wat hij doet. takes the rhythm of the thoughts, a number of days, the rising of the horns. Hey, hey, from the dawn of time to the end of days, I will have to run away. I want to feel the pain and the bitter taste of the blood on my lips. snow is burning my hands. I'm frozen to the bone. verder eh, hebben we From the Drop van Wiley en MJ Cole. Een soort eh, gekke eh, UK-sound. Draai ik heel vaak in de auto, waardoor mijn auto in een soort club verandert. Ja, die track, vaak gaan we dan met de auto naar een feestje en dan draaien we <laughs> deze track in de auto. Eigenlijk draaien we hem altijd in de auto, of ik nou naar een feestje ga of niet. Most of them wait for the drop, for the drop. Not me, I'm in straight from the top, from the top. Wiley and MJ call them names are gonna ring the bells on the off. I don't need syrup, I ain't got a cough. When a box got eight in a love, love. I should be on the TV much more. I know, gotta face what's what. It's a must to elevate and take that shot. If I score, then I'm gonna be at the top spot. Top spot. My flow, top notch. Top notch. My lyrics, top notch. top notch. Might see me and I ain't gotta watch, and I don't fear no one. I ain't got Ain't gotta watch. watch what? Test who? I ain't part of a bulletproof best crew, cause I walk with God. Die when my time's up. Single file, everybody line up. Turn a new page, get righteous. I'm giving out zip files like a virus. I wanna thank them fans that knew I had very good plans. had tons of music, album ready, but the label they didn't understand. I'm on another label, gave me control. I play it like a game in a console. I'm talented, how could you not know? I got a super kryptonite flow. Uh, uh. but back to the bars that I wanna hear playing in the back of the car. We already know that's not for the chart, but it's what I done back back to the start and I still flow smart. Heavyweight moments weighing up. Take a cheap shot, stop playing up. Stop playing that's what kids do. Kids. But you got the whole scene here with you. With I'm you. at the front of the army. army. You're a pig in the game, salami. salami. These people try to argue with me all the time. Don't send me barmy. From no ends cooked you bar me, Can't make me bread like a sarnie. No Cause I'm out in the club with a gal, I'm looking panani. Go straight to the zoo or the bamboo club in my new gums from Armani. I'm a cool guy, R1, R6 won't see man winging on a Harley. But you will see man in Trenchtown puffing on a high grade, visit the yard of Bob Marley. Old Volkswagen, all empty. Tell them the father God sent me. I went from a Uno to a Bentley. I'm a hustler, haters resent me. I tell a soundwave, please don't tempt me. Your lyrical mind is empty. You got a problem, view your opinion. Might be a hater, check all the symptoms. If I'm getting better in the game, then man, I'm slacking. Why the hell should I bring them? It's my kingdom. What are you thinking? Link a lot of girls, so that's what I'm thinking. Uh. Run up on the stage, drop one hook. Where's my brother? Get a reload. That's what I'm thinking. I'm the inting. Ask anyone who is in tune to the music I do. Give me a distinction. I raise the level up. High believing even if he don't want to. I move ghosts like Olu and Dimples. Keeping it plain and simple. For the urban scene, I'm a symbol. Proof you can do it. Money, jingle, paper, chasing. In a car racing. One of them big boy sets with a basin. In a meeting, bring the briefcase in. Full of dough like Puppy and Mason. A little while back when bad way ruled. 31 years, I've already been schooled. I didn't want to end up in beef, but my name's already been called. Uh, don't be fooled. Most of them wait for a path while I'm out here just taking a chance. It might take long to make it for some, for others, it might go far fast. So fast. I'm like Sherlock Holmes, use a little strategy and break your bones in half. In half. Don't roll with a mask if I know I got a complete one. There's no long thing, cause I roll to the task. To the task. DIY, I'm fed up of asking. You're gonna see me on a stage when I'm passing. Interviewing on TV, I'm laughing. Yeah. Never mind the buzzcocks, I make your whole household laugh when I'm doing my casting. My Tell them I put 100%, 100%. They only put half in. I'm the one who's laughing. Some days I don't eat nothing, fasting. My A-list team's gonna last in the game the same as roll deep, charting. My mentor, I flew past him, cause he didn't wanna live like a Martian. Now I bet he wishes that he was here right now with the team, laughing. okay, uh, Banks. 212. Eh, goede vriend van mij, Loon is, een producer. Die heeft ook meegeholpen aan dit nummer, waardoor ik al heel snel daarin meeging. Ook al moet ik wel zeggen dat het door mijn vriendin kwam dat ik dit nummer echt ging checken. Mijn vriendin zei van check dit. En toen had ik hem eerst op, op laptop speakers gehoord, maar dan hoor je die bas niet zo goed. En toen had ik zoiets van, maar ik weet het niet hoor. En toen ging ik hem later, ging ik hem nog een keer checken, maar dan met goede headphones op. En, ja, dan, dan is die gewoon heel, heel veel toffer. Een meisje die, uh, die heeft een hele goede muzieksmaak. the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see even that bitch shit the camper. End the game, that young sister begin Who wants to compete. And I can freak a fit that pump with the peep. And you know what your bitch become when her weave in. I just wanna sip that punch with your peeps and sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get my from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. And flip that tongue, tongue to deepen. I'm the uptown A nigga, you know what's up or don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch nigga, what are you made up of? Oh? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight, I'ma do one two, fuck a gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga, bet you do one two, fuck. Fuck them like you do want to come. You gated, get discovered, I'm a two one deuce cock. A licking in the water by the blue bayou, caught the warm goose, and you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to day. I'm the new ship, young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'm a ruin. niggas, the two ones you fuck, your gun you. When your goon sprayed up, bet this bitch won't get him, bet you, you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat too, hun? I'm fucking with your cutie Q. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating, I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. One, two, De trek is Midnight City van het gelijknamige album ehm, van M83. Ik denk dat dit een van de beste geproduceerde platen is van 2011. Um, het is een lekker vrolijk nummer. Ehm, je hebt er gewoon weer zin in dan. <laughs> het heeft wat zomerse sfeer, ja. Maar zelfs in de winter doet hij goed. gaan we verder met audio, video en disco van Justice. De meeste hardcore Justice fans vinden dit album niet zo heel tof, omdat het wat meer rock is dan dance. Eh, maar ik, ik vind het wel tof eigenlijk. Het, eh, het is wat lomer en ja, ik bedoel, alles wat Justice doet is best wel tof gedaan qua executie, of het nou muziek is of de artwork of de, of de feesten zelf. Dus ehm, ik vond gewoon dat hij ertussen moest. favoriete producers van het moment. Komt met een nieuw XX-album, heeft heel veel mooie liedjes geproduceerd, zoals degene die hierna komt. Ik heb hem ook al live gezien in de Melkweg, viel een <laughs> beetje tegen. Ehm, maar zijn Essential Mix op BBC One is nog steeds een van de meest beluisterde mixes. Wederom bij mij in de auto. Dus mocht je een keer me voorbij zien rijden, probeer me te laten stoppen en vraag gewoon of je mee kan rijden, want het is echt feest bij mij. verder met You've Got The Love van Florence and the Machine. Uh, geproduceerd dus door Janie XX. Een heel vrolijk, lief liedje. Gewoon, ik kan er niks anders over zeggen. Ik dacht dat het perfect past voor op de zondagochtend. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just het leven vanuit de auto, eh, eh, gewoon heel tof is. En ik hou van rijden in auto's, in snelle auto's. En eh, dan vind ik dit een soort soundtrack die dat symboliseert.